Amber Brandsen met het NOS-journaal. Duikers hebben in de Javazee de eerste van twee zwarte dozen van het Air Asia ramptoestel geborgen. Het gaat om de datarecorder die alle technische gegevens van het vliegtuig registreert en opslaat. De voice recorder, waarop de gesprekken in de cockpit worden getaped, ligt nog onder water. De zwarte dozen werden gisteren gelokaliseerd. Het uitlezen van de apparaten is essentieel om te achterhalen waardoor de Airbus eind december in zee stortte. Modeontwerper Frans Molenaar is vrijdag overleden. Dat bevestigt zijn persoonlijk assistent in de Telegraaf. Molenaar raakte vorige maand gewond nadat hij thuis van de trap was gevallen. Zijn assistent zegt in de Telegraaf dat de couturier er slechter aan toe was dan naar buiten is gebracht. Frans Molenaar was een van de bekendste Nederlandse couturiers. Zijn creaties werden gedragen door tal van bekende Nederlanders. De modeontwerper maakte bijna 100 collecties. Zijn laatste collectie presenteerde hij in september. Molenaar is 74 jaar geworden. Minister Opstelten wil vaart maken met de nieuwe antiterreurmaatregelen. Dat zei hij gisteravond in Nieuwsuur. Eerder op de dag sprak de minister van Veiligheid en Justitie in Parijs... met buitenlandse ambtgenoten over de strijd tegen terrorisme. Er is onder meer afgesproken dat de VS en Europa nauwer gaan samenwerken. Zo wordt in de toekomst meer informatie uitgewisseld... en worden de Europese buitengrenzen beter bewaakt. Het Amsterdamse Persmuseum brengt een hommage aan het satirische Franse blad Charlie Hebdo. Een extra tentoonstelling laat verschillende exemplaren zien van het weekblad dat vorige week werd getroffen door een terreuraanslag. Ook zijn er spotsprenten en voorpagina's van kranten te zien die zijn gemaakt na de aanslag. Het weer, het blijft vandaag op de meeste plaatsen bewolkt en regenachtig. Vooral in de namiddag en avond is het erg nat. Er waait een flinke zuidwestenwind die aan zee hard tot stormachtig kan worden... met zware windstoten tot 90 km per uur. De temperatuur loopt op tot een graad of 9.